Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een man die in Utrecht twee vrouwen heeft verkracht en een heeft aangerand... is veroordeeld tot zes jaar cel. Tegen de 41-jarige man was acht jaar geëist... maar hij werd vrijgesproken van heling en verboden wapenbezit. De man sloeg toe in 2013 en 2014 in het centrum van Utrecht. Hij bedreigde een van de vrouwen met een mes en de ander met een nepwapen. De politie kwam de man op het spoor via DNA-onderzoek. VND vraagt voorlopig geen loonoffer van het personeel. Iedereen krijgt zijn volledige salaris, ook de mensen die geen vakbondslid zijn, zegt het warenhuisketen. Gisteren besloot de rechter dat het salaris van personeel dat lid is van een vakbond niet zomaar mag worden verlaagd. De salarisverlaging moest 10 miljoen euro opbrengen. Volgens VND heeft het wegvallen van het loonoffer volgens nog geen invloed op de financiering van de warenhuisketen. In Nigeria zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een aanslag op een busstation. Dat gebeurde in de stad Potiskum. De dader zou hebben gewacht tot de bus vol zat voor ze aan boord ging. Het is de derde bomaanslag in acht dagen in Potiskum. Waarschijnlijk zijn de aanslagen gepleegd door terreurbeweging Boko Haram. KNV Taxi eist van staatssecretaris Mansveld dat ze nu echt optreedt tegen Uberpop. Die taxidienst is door de rechter verboden. De brancheorganisatie kan het niet verkroppen dat Uber gewoon doorgaat met het concept waarbij particulieren in hun eigen auto klanten rondrijden. KNV Taxi vindt dat Mansveld snel met een plan van aanpak moet komen. Een expositie van zandsculpturen in Zuid-Laren wordt grotendeels gesloten. Een aardbeving richtte twee weken geleden veel schade aan. De directeur van de expositie zegt dat hij de veiligheid van bezoekers niet kan garanderen. De beving bij Kropswolde had een kracht van 1,9 op de schaal van Richter. Het weer, enkele buien met kans op hagel of onweer bij een graad of acht. Er staat een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Vanavond droog met opklaringen, maar vannacht weer buien. Minima tussen 0 en 4 graden. Morgenochtend bewolkt met buien, mogelijk met natte sneeuw. Smiddags vaker droog met wat zon en dan wordt het 7 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 Hold back the river, let me look in your eyes hold back the river so wide. I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. water, lonely water. Won't you let us wander?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 Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. second hour made a cut in half children watching all this your body shiny is diamond your heart is strong it's gold baby wipe your eyes you got an old soul forget him will set you free lioness take us take our arms and teach us to do right take us take our arms and teach us slave, you've been in harm's way, you've been Kanye's wife, you made a great escape, so now you are safe, cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right.